Ewald de Jong met het NOS-journaal. Statenlid Cor Bosman zal zijn excuses aanbieden voor beledigende opmerkingen aan het adres van een PvdA-collega. Dat heeft hij via zijn vrouw laten weten. Bosman noemde de PvdA een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Bosman zei dat al een jaar geleden. Nu het via Limburgse media is uitgelekt is hij door de PVV uit de provinciale fractie gezet. Of Bosman zijn plek in de Staten opgeeft of als één verder gaat is nog niet bekend. De vakbonden in Nigeria schorten hun stakingsacties dit weekend op. Vakbondsleiders kunnen anders niet naar Abuja komen waar de onderhandelingen met de regering plaatsvinden. Door de staking vliegen er geen vliegtuigen en ook zijn er veel wegen geblokkeerd. Als de onderhandelingen geen resultaat opleveren gaan de acties maandag verder. Dan gaan ook de werknemers in de olieindustrie meedoen. 80% van de inkomsten van de regering komt uit olie-exporten. De staking die al vijf dagen duurt is een protest tegen de afschaffing van de Nigeriaanse brandstofsubsidies en gaat gepaard met demonstraties waar duizenden mensen meedoen. Er komt een nieuw keurmerk voor verkooppunten van concert- en theaterkaartjes. Bezoekers weten dan zeker dat het verkooppunt betrouwbaar is en dat ze de juiste prijs betalen. Steeds meer mensen kopen hun kaartjes via internet. Ze komen dan vaak terecht bij sites die kaarten illegaal doorverkopen. Daar betalen mensen soms wel drie keer de normale prijs of de kaarten zijn niet geldig. Alleen verkooppunten die direct samenwerken met de organisatoren van de evenementen krijgen het nieuwe keurmerk. Morgen is de presentatie tijdens het festival Noorderslag in Groningen. In de Thaise hoofdstad Bangkok is een Libanees opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij zou lid zijn van Hezbollah, een radicale moslimgroep in Libanon. De Thaise autoriteiten waren op zijn spoor gezet door de Israëlische ambassade. Die had gewaarschuwd dat Libanese terroristen een aanslag wilden plegen. Het weer overwegend droog, af en toe zon en een temperatuur tussen 6 graden in het oosten en 8 in het westen. Morgen veel bewolking en iets frisser. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergsenhoek en de Randweg Dordrecht 8 kilometer. Na een ongeluk zijn alle rijstroken dicht en wordt het verkeer er langs geleid via de vluchtstrook er kan beter worden omgereden richting Rotterdam vanaf knooppunt Zonzeel over de A59, de A27 en de A15.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 Welkom bij uur 6 van Eurohit 2011. Ja, we gaan ze aftellen hoor. Straks eh, even voor 5 uur hoor je de nummer 1 bij van Dam. Afgelopen uur heb ik ze voor je mogen draaien, de nummer 50 tot en met 39. En die gaan we allemaal nog even doornemen. Nee hoor, geiten. Nee, we gaan gewoon door waar we gebleven zijn. En dat is de nummer 38 uit Eurohit 2011. The Time is een nummer van de Black Eyed Peas. Het werd uitgebracht als eerste single van het zesde studioalbum The Beginning. Het werd meteen een wereldwijde superhit en bereikte in verschillende landen de nummer 1 positie. In Nederland kwam hij tot nummer 4 in de top 40. Het nummer is gebaseerd op het nummer The Time of My Life. Uiteraard van de film Dirty Dancing uit 1987. Het nummer heeft eh, tussen haakjes Dirty Bit staan. En ik vroeg mezelf af, nou wat staat er voor? Ik dacht eigenlijk dat hij zo'n Dirty Bitch, maar nee, het was Dirty Bit. En eh, ja, waar staat het nou voor? Nou, eh, omdat er tussen de oorspronkelijke tekst elektronische bitsmuziek wordt gedraaid. En eh, Dirty natuurlijk, stond er, stond er dirty, dirty Bits. Ja, dat is een beetje het verhaal achter plaats nummer 38 uit Euroheer 2011. We maken ons klaar voor de Black Eyed Peas en The Time.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 Eurohit. all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you. Like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late. Uh. It's too late. It's too late. De comeback van het jaar mag alvast op naam gezet worden van Jennifer Lopez. Met On The scoort ze wereldwijd een dikke top 3 hit, En het is alweer 6 jaar geleden dat de Litina dat overkwam. In 2005 was Cat Wright een van haar laatste J-Lo singles die aansloeg bij het grote publiek. 'Underfloor' en het bijbehorende album Love lijkt haar weer helemaal op het hoogste poppodium te plaatsen. De opvolger van de club heet 'Underfloor' eh, heet I'm Into You en hoor je dus juist in Eurohit 2011 op nummer 37 tezamen gezongen met Lil Wayne. 343 punten behaalde deze plaats stond 16 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 4. En daar stonden ze één weekje. In de top 10 kwamen de plaats maar liefst 5 weken tegen. Eurohit 2011 bij je tot aan 5 uur vanmiddag met de laatste twee uur in handen van George van Dam. En maak je borst maar alvast nat, George van Dam, want ze dadelijk om half drie ja, zet je radio daarvoor straks even wat harder. Komt het gedicht Eurohit 2011. We hebben Albert-Jan eh, Vos eh, ingehuurd. Die komt vandaag ook even langs. Hè. We doen het vandaag eigenlijk met z'n vieren eigenlijk een klein beetje met z'n vieren. Want Albert-Jan Vos die is ook eh, bereid zijn eh, bijdrage vandaag te leveren. Zijn we natuurlijk heel erg blij mee. We zijn aangekomen bij de nummer 36 van 2011. En die is er voor Bob Sinclair en Rafaela Cara. En dat nummer heet Var L'Amour. Scoort 348 punten in 2011. Staat 16 weken in de lijst. Met als hoogste positie de nummer 6. far l'amore werk doen hè, op deze plaats. Dat lukt het beste, eh, vast en zeker. De nummer 36, Bob Sinclair en uh, Rafaela Carra en Var L'Amour. Een uh, op een nummer uit 1977 maar liefst. 34 jaar later, jawel, weer een hit. En dan in de handen van deze beiden. Dan de volgende in Euro 2011. Take That werd gezien als de Britse tegenhanger van de Amerikaanse New Kids on the Block. En was de rivaal van de Londense jongensgroep i 17 Take That heeft in de eerste periode van hun bestaan zes jaar lang maar liefst acht nummer één hits gescoord in de UK. Take That bestaat uit Kerry Barlow, Mark Owen, Robbie Williams, Howard Donald en Jason Orange. Producer en manager van Take That was van 1990 tot en met 1995 Nigel Martin Smith. En ze staan dit jaar op nummer 35. Ook trouwens in de top 2000 heb ik hem nog langs horen komen.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 Maar toen was het Viva la Fiesta, Viva la Noche. Sek Noel dropte eh, eind 2010 zijn nummer Loca People op internet. En is langzaam maar zeker een hype aan het worden. De Spaanse DJ werd geboren in Catalonië. In de clip is ook een vrouw te zien. En aan het gebrek Engels valt het uh, niet eh, te merken. Maar deze zangeres is toch echt Nederlands. Estara Sarita heet ze. En ze komt, eh, ze heeft Bosnische roots. En ze komt dus gewoon weg uit Nederland. Dan voordat we aan het gedicht Eurohit 2011 gaan beginnen, hebben we er nog eentje voor je in petto. En dat is de nummer 33 van het afgelopen jaar. Op nummer 45 heb ik hem zojuist al mogen draaien. Bruno Mars en toen met de single 'Mary You. En op 33 is hij wederom te vinden met de single The Lazy Song. 16 weken staat deze single in de lijst met als hoogste positie de nummer 5 en daar stond hij 2 weken. In de top 10 kwamen in totaal deze plaat 6 weken tegen. Het was een eh, zware taak om de hitsingles Just The Way You Are en Grenade op te volgen. Maar het is Bruno Mars aardig gelukt met deze The Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone.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 Heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde effect bij. Maar goed, <laughs> over Euro in 2011 eh, gesproken. Ja, het eh, gedicht van de week doen we elke zaterdagmiddag zo rond half vijf. kwart voor vijf. Maar ja, we hebben nu ook een gedicht. En die is speciaal voor Sjosselom. Euro in 2011. Zo mooi. Het was George van Dam die op het idee kwam voor dit programma. Hij ging aan het werk, onze George, als een echte inspector Morse. Met de Euro Breakdown in de hand kwam deze Eurohit 2011 tot stand. Er waren ontelbare platen, met als het gevolg deze beste 100 resultaten. Blijf luisteren naar dit circus. Als je wil weten wie er komt als nummer 1 uit de bus. Is het Lady Gaga, Adele of toch Coldplay? George zal het weten. Hij is namelijk de verantwoordelijke DJ. Live vanaf het Gasthuisplein presenteren wij al deze hits met veel gein. Wij zijn vandaag al vanaf 9 uur bezig. En zeker tot 5 uur aanwezig. Ja, daar worden we toch wel een beetje stil van, eh, collega Vos. Nou, echt waar. Sjors. Zo mooi. Dan ga je, En, eh, en dan komt hij aan, hè, met zijn jingles van Sjors, je bent eikel. Ja, nou, eh, bedankt voor het hier, gewoon. Euro hier 2011 is een feit vanaf 9 uur vanmorgen tot 5 uur vanmiddag. Vandaar dit prachtig mooie gedicht, voorgedragen door Albert-Jan Vos alias DJ Sorro. Zou ik hem maar verklappen dan? Oké. Oké, oké. Bij deze zijn we weer gewoon met z'n drieën. Daar hebben we het om, om <laughs> vijf uur wel even over. Dat is goed. Uh, over Coldplay gesproken, die uh, hoorde ik ook. Staat hier op nummer 1. We zullen het weten, even voor 5 uur. Maar we komen nu wel tegen op nummer 32 in Euro 2011 met Paradise. Behaalde 365 punten, stond 15 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 2. En in de top 10 kwamen de plaat 5 weken tegen. Geniet ervan. eerste komen we tegen op nummer 32 deze single Paradise. De Britse band rondom frontman Chris Martin bracht op 21 oktober hun vijfde album. De eerste single daarvan, Every Teardrop is a Waterfall, was volgens de band geïnspireerd op I Go To Rio, dat lekkere zomerse plaatje van Peter Allen. In vele hitlijsten wisten ze de top 10 te behalen. Met ruim anderhalf miljoen verkochte exemplaren is er weinig tot klagen, dacht ik zo. Inmiddels zijn eh, we drie maanden verder en wordt de tweede single uitgebracht. Niet de potentiële Station knaller. Charlie Brown of Princess of China. Het verrassende duet met Rihanna. Maar Paradise is namelijk de nieuwe single. Langzaam maar groots komt het op gang om eh, na een minuut met een subtiel pianodeuntje officieel van start te gaan. Een simpel en herhaald refrein, een treffende piano en ritmische zang. Paradise werd eerst niet gezien als zijn beste werk, maar ook deze was hoog in de lijsten terug te vinden. Op nummer 32 dus, na de nummer 31. 16 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 4. En in de top 10 stond de plaats maar liefst 5 weken en behaalde daarmee 366 punten. We hebben het over Chris Brown en eh, Benny Benassi. En meneer Brown komt na Yeah Yeah Yeah, de plaat die ik ook al voor je heb mogen draaien, opnieuw met een heerlijke popsingle Beautiful People. Is echter net wat anders dan wat we van hem gewend zijn. Simpel gezegd, het is een lekkere dansplaats. De single is een samenwerking met Benny Benassi. Een grappig feitje, dat uh, opviel, is dat Chris Brown, een eh, echte Amerikaan, het woordje beautiful keurig op zijn Brits uitspreekt. 2011 en we hebben weer een eh, overzichtje voor je. Want we hebben ze gedraaid de nummer 40 tot en met 31. Op nummer 40 komen in de 2011 tegen Jesse G en B.O.B. en Price Tag. Behaalde 337 punten en stond maar liefst 14 weken in de Euro Breakdown. Dan met 340 punten vinden we de single Tonight Tonight van Hot Shell Array op nummer 39. Nummer 38, de Black Eyed Peas die verschillende keren langskomen trouwens in Euro in 2011. En op nummer 38 is het tijd voor de single The Time. Hoe toevallig weer. Eh, dit. Op nummer, eh, nummer 38 dus met 341 punten. Dan de nummer 37 Jennifer Lopez en Lil Wayne. I'm Into You. 343 punten hadden deze plaat in 2011. En stonden 16 weken in de Euro Breakdown. Nummer 36, niet echt mijn favoriete plaats. Maar wel eh, ja, leuk om even een keertje te draaien op een vrijdagmiddag. Bob Sinclair en Rafaela Cara, joh, de Far L'Amor. 348 punten voor deze plaat 16 weken in de Euro Breakdown. Dan de heren van Take That. Jawel, ze hebben gescoord in 2011. Deden ze met de single The Flats. behaalde 357 punten en kwam daarmee op nummer 35. De nummer 34 is voor eh, Sek Noel en de Loca People. 357 punten en 15 weken in de lijst van CFM. Dan de nummer 33 van het afgelopen jaar 2011. Die is er voor Bruno Mars met de Lazy Song. haalden 363 punten en stond weer 16 weken in de lijst. Nummer 32, plaat die we nog niet zo lang geleden hoorden, was er eentje van Coldplay. Na dat eh, mooie gedicht Eurohit 2011 hoorden per Paradise. Behaalde 365 punten. En kwam daarmee inderdaad op stek nummer 32. En dan nummer 31 is voor Chris Brown en Benny Benassi. Beautiful People behaalde 366 punten en stond 16 weken in de lijst. Zijn we vanzelf aangekomen bij de nummer 30 van 2011. Don Omar en Danza Caduro. dag vol met feiten, noteringen en de grootste hits. Dit is Eurohit. Dat was de plaats eh, van Shakira tezamen met Pitbull. We komen hem tegen op nummer 29 in Euro in 2011. Scoorde 375 punten. Zijn we aangekomen bij de nummer 28. Hier is James Morrison en Slave to the Music. We haalden 377 punten. me with It's touching me No, I Got my soldiers capture me Hold me hostage when I hear that beat I won't take these shackles off my feet Cause any echte slaaf is het ook, deze James Morrison. Hij is slave to the music. en vind hem eh, terug op nummer 28 in Euro in 2011 bij CFM. We haalden 377 punten. We maken ons op voor de laatste twee die ik mag gaan draaien. Nummer 27 is de single van de Black Eyed Peas.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 Jos, ik ga nog even een uurtje door hoor. I just can't get enough. Dus eh, ja, <laughs> jammer joh. <laughs> ja, ik heb nog eh, heel wat nummers te draaien, dus uh, vandaar. Hè? We gaan op naar nummer 1 zometeen met Jos van Dam. Tussen 3 en 5 uur bij CFM. Je hoorde de Black Eyed Peas en Just Can't Get Enough. Dan de nummer 26, de laatste die ik vlak voor drieën voor je ga draaien. Is er eentje van Adele, Someone Like You.